Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte treedt niet terug. Een grote Kamermeerderheid steunde in het debat over de gang van zaken rond de verkenning... een motie van afkeuring tegen hem. Maar een motie van wantrouwen kreeg net geen meerderheid. Rutte zei dat hij de boodschap heeft gehoord en die zeer ter harte neemt. In het debat zei hij dat hij er heel hard aan gaat werken om het vertrouwen terug te winnen... en dat hij zichzelf nog geloofwaardig vindt. Rutte bood in het Tweede Kamerdebat zijn excuses aan. In het bijzonder aan CDA-Kamerlid Omtzigt. Ook betuigde hij spijt over het feit dat hij eerder dan andere Kamerleden te horen kreeg... dat hij zelf over Omtzigt heeft gesproken in de verkenning. Het lijkt alsof de toegang tot macht en informatie niet gelijk is verdeeld, zei hij. Het blijft onduidelijk wie hem gisterochtend op de hoogte stelde. Rutte wilde dat zelf niet zeggen. De oud-verkenners Ollongren en Jorritsma zeiden in het debat dat zij het niet waren... en ook hun opvolgers Koolmees en Van Ark ontkenden. De Kamer stemde vannacht ook in voor een nieuwe verkenner. Dat moet een gezaghebbend en onafhankelijk iemand zijn... die meer afstand heeft tot de politiek. In Brussel zijn bij een uit de hand gelopen 1 april grap tientallen mensen gewond geraakt, onder wie 26 politieagenten. Er was een festival aangekondigd in een park, maar dat bleek dus een grap te zijn. Zeker 2000 jongeren die erop af waren gekomen wilden niet zomaar weg. En daarom zette de Brusselse politie paarden, honden en een waterkanon in. Pas rond 10 uur gisteravond was het rustig. 22 mensen zijn opgepakt. Nederland roept vakantiegangers en stagiairs op Curaçao op... om terug te gaan naar het land van herkomst... nu het aantal coronapatiënten op het eiland flink toeneemt. De zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend... en daardoor is medische zorg niet gegarandeerd. De oproep geldt niet voor tijdelijk personeel op het eiland, zoals militairen. Het weer vanochtend in het noorden vrij bewolkt, verder nog zon. In de loop van de dag trekken wolken over het land.